en gangen. Vorige maand zagen de boswachters steeds vaker een paardje rond het Vossenhol hangen. Staatsbosbeheer hoopt dat het vrouwtje komend voorjaar in de burcht haar jongen werpt. Vanaf dinsdagmiddag 12 uur kunnen de twee vossen worden bekeken op www.volgdevos.nl.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 We got to be extra careful that we don't build our hopes up too high. Cause she's gone her own obligations. Well, and so, yeah, so, so do I. Me and Mrs. Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs.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 Hij heeft een cd uitgebracht met maar liefst 15 nummers. Nou, dat is wat voor iemand die nog aan het begin van een lange carrière staat. En dan al zo'n prachtige cd. We gaan eh, van 2011 terug naar 1952. En daar... Eh, heb ik een live nummer eh, van Mary Lou Williams en haar orkest. Eh, met Harry Bakers op eh, trompet, Vic Dickerson. En die heb ik nog met Hans Sandberg gezien, zelfs op het North Sea Jazz Festival. Toen was hij al heel oud op trombone. Morris Lane, tenor sax, Mary Lou Williams op de piano, Neville John gitaar, Eddie Safransky op de bass en Don Lemond op drums. Het nummer Downbeat. Etta James, a force of nature, music's original bad girl. With your platinum hair, wild cat eyes, your Fellini esque sexuality, and dangerous voice. A voice that could be raspy with hardness of pain and turn into silk on the drop of a dime. The master of jazz, blues, R&B, and rock and roll. We celebrate your unapologetic boldness, your genius and innovation. Thank you, Etta James. was dus uh, Beyoncé die een, uh, die een nummer zong voor Etta James. Die in het publiek zat. Uh, wij gaan verder. got the world on a string. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. And got that string around my finger. What a world what a life. I'm in love. I've got a song that I sing, and I can make the rain go.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 Alright. When you get the world uh -huh. on a string. Sven Duif was dat van de cd All The Way Boobley. Syrian Airguard, heerlijk van een uh, CD Nightwatch. En ik daarvan daar het nummer I Don't Want To See You Cry. There is no tender way to say it's the end. And so win or lose, I am forced to choose between a lover and a loving friend. let me hear you say how you curse the day you opened up your heart to me that you ever invited me in. Tell me I'm the loser and you. Thank you. Dixieland eh, Boogie was dat van uh, Bert Boeren op de trombone, Bob Karper op klarinet, Rob Aangebeek op de piano, Adrie Bas op de braad, wil ik zeggen. Maar het is Adrie Braad op de bas en Bob Dekker op de drum. Het was een eh, opname van 1999. Van dezezelfde cd, Jazz Giants, eh, ga ik nu nummer 12 draaien. Dat is een heerlijk eh, nummer met eenzelfde bezetting als ik net noemde. En dat is eh, een hele beroemd nummer, wat door velen is vertolkt. Moten Spring. Clock eh, Blues. En uh, velen hebben natuurlijk B.B. King eh, herkend die zong en op de gitaar speelde. En werd begeleid door de gigantische Jimmy Smith. Nog een paar grote die meededen op dit nummer. Neil Hubbard en John Porter op de gitaar. Chris Staten op de piano. John Porter nog een keer gitaar. En Pino Palladino op de basgitaar en Andy Newark op de drums. We gaan heerlijk verder met een nummer van Louis Armstrong en his All-Stars, Mac the Knife. shows them pearly white. Just a jackknife as Mac he did, and he keeps it out of sight. When the sharp bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though Where's my key, dear? So there's not a trace of red on mm, the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone? back the knife. Yes, from a tugboat by the river, baby. I see my bag drooping down, and the cement's the weight, dear, that you Maggie is back to town. Yeah, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash, and like he spends like a sailor, did our boy do something rash? Suki Tadley, Jenny Diver, Lottie yeah Sweet Lucy Brown, yes, the line found on the right, dear. luisteraars weten natuurlijk, dit is Billy Holiday met eh, I Must Have That Man. Maar het is alweer uh, praktisch voorbij. Twee uur ZFM Jazz met David Habig en Fred Kroonsberg. En u moet direct na 12 uur meteen even gaan luisteren. Want we hebben hier in de studio een toptalent van 14 jaar. David Staats, hij gaat hier beginnen in deze studio. En dat is heel leuk als jonge mensen een podium krijgen om hun talenten eh, te gaan etaleren. En om heel veel ervaring op te gaan doen. David heel veel succes trekt. En eh, ik heb het dan ook nog in het laatste nummer. En dat is, eh, als het allemaal nog lukt in de tijd, eh, Benny Goodman. Die in het begin van zijn carrière met de dwingende en totale ruwheid van andere kleine artiesten uit Chicago optrad. Later werd hij heel anders. Het werd technischer en het werd gladder. Hij werd ook bekend hier in Nederland. Want wie herinnert zich niet, ouderen in elk geval, zijn optreden in het Noord-Hollandse Blokker. Ik zou zeggen, nog een fijne dag.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 Ze zouden leden zijn van de SES, e een elite-eenheid die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de zondagskrant zijn de acht overgebracht naar Benghazi. Daar hebben de rebellen het voor het zeggen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi hebben de aanval geopend op rebellen die optrekken naar Sirte. De kustplaats op ruim 400 kilometer van Tripoli is een bolwerk van Gaddafi getrouwen. Bij de aanval zouden onder meer gevechtsvliegtuigen betrokken zijn. De opstandelingen zeggen dat ze de afgelopen dagen terreinwinst hebben geboekt. Voor de kust van het Griekse eiland Kreta zijn zeker drie Bengalen verdronken. De drie waren gastarbeiders uit Libië die het geweld in het land wilden ontvluchten. Volgens Griekse media zaten er 1300 mensen op de veerboot. Tientallen van hen sprongen in zee toen de veerboot een haven op Kreta naderde. Ze waren bang dat ze in een Griekenland mochten blijven en onmiddellijk uitgezet zouden worden naar Bangladesh. In Jemen verblijven nog 95 Nederlanders. Onder hen zijn 20 medewerkers van de ambassade. De anderen zijn voor het grootste deel ontwikkelingswerkers. De ambassadeur heeft Nederlanders die in Jemen verblijven opgeroepen om dat land te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen ook daadwerkelijk weg willen. Nederlanders kunnen nu nog gewoon een vlucht